Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Raad van State waarschuwt het kabinet dat het eigenlijk te veel geld uitgeeft. Doordat het kabinet de komende jaren honderden miljoenen extra uitgeeft aan defensie, infrastructuur en zorg, verslechteren de overheidsfinanciën. Ook de voorgenomen beperking van de gasproductie heeft negatieve gevolgen voor de schatkist en die heeft het kabinet niet goed in kaart gebracht. De Raad van State adviseert het kabinet een nieuwe risicoanalyse te maken voor Prinsjesdag bij de miljoenennota. Het ministerie van Financiën wijst er in een reactie op dat de overheidsfinanciën er goed voor staan. Er is een begrotingsoverschot en de staatsschuld daalt. Ernst Heers-Ballin had als minister van Justitie in het kabinet Rutte 1 moeten zitten en vetorecht moeten krijgen over uitspraken van PVV-leider Geert Wilders. Oud-informateur Ruud Lubbers schrijft dat in zijn memoires, die komende week worden gepubliceerd. Maar Heers-Ballin wilde niet. Vervolgens kwam er een kabinet met gedoogsteun van de PVV. Lubbers noemt dat het rampjaar 2010. In het boek zegt de oud-premier ook dat hij zeer deloyaal was naar CDA-lijsttrekker Brinkman toen hij bij de verkiezingen van 19 84 zei dat hij niet op Brinkman zou stemmen. Lubbers is in februari overleden. En klinieken die medisch-specialistische zorg verlenen... laten Facebook en andere advertentienetwerken nog steeds op grote schaal meekijken... met het online zoekgedrag van hun bezoekers. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Ook hebben veel zorgverzekeraars de omstreden trackingpixel van Facebook weliswaar verwijderd... maar toch kijken andere advertentienetwerken zoals Google soms nog mee met het medisch surfgedrag. Bijna alle van 60 onderzochte zelfstandige behandelcentra gebruiken trackers van advertentienetwerken. Het weer, vannacht plaatselijk mist en rond de 7 graden. Morgen eerst grijs, daarna geregeld zon.